Jan van der Putten met het NOS Journaal. Schiphol beleeft de drukste dag meer dan op de drukste dag van vorig jaar. Om de grote passagiersstromen in goede banen te kunnen leiden... zet de luchthaven meer personeel in. Deze zomervakantie zijn buiten Europa vooral vluchten naar de Verenigde Staten in trek. Wekelijks vertrekken daar bijna 75.000 mensen naartoe. Ruim 10% meer dan vorig zomerseizoen. Binnen Europa zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Griekenland het populairst. De bosbranden in het noorden van Californië hebben een zesde slachtoffer geëist. Het lichaam werd gevonden in de buurt van de stad Redding. Volgens de politie was het slachtoffer gewaarschuwd voor de branden, maar niet vertrokken. Eerder kwamen al twee brandweermannen en een vrouw met haar twee achterkleinkinderen om het leven. Zeven mensen worden nog vermist. Door de branden in Californië zijn al meer dan 500 gebouwen verwoest en nog eens 5000 worden door het vuur bedreigd. Burgemeester Halsema van Amsterdam wil snel extra politieagenten in het centrum van de stad. Volgens de Telegraaf gaat ze minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid overtuigen van de noodzaak hiervan. Halsema kreeg vrijdagavond een rondleiding door het centrum. Ze ontkent dat er sprake is van complete wetteloosheid, zoals de Amsterdamse ombudsman eerder beweerde. Op het Indonesische eiland Lombok zitten nog meer dan 500 wandelaars vast na de aardbeving van gisteren. Ze zijn gestrand op de vulkaan Rinjani en kunnen niet naar beneden omdat twee bergpaden onbegaanbaar zijn geworden. Door de beving met een kracht van 6,4 vielen 14 doden en meer dan 160 gewonden. Meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Het weer, vandaag vrij zonnig en 25 tot 31 graden. In het westen kan later een bui vallen. Ook morgen nog kans op regen, maar vanaf woensdag wordt het flink zonnig bij zomerse temperaturen.